is Nieuws van 3 uur. Dit is door Almegens met het journaal. In TBR-kliniek De Kijverlanden in Portugal in de buurt van Rotterdam... heeft een patiënt een medewerker aangevallen met een mes. De medewerker is in levensgevaar. Hij heeft meerdere steekwonden in zijn rug, buik en nek. Volgens ooggetuigen zijn meer medewerkers door de dader aangevallen... maar dat bericht kan niet worden bevestigd. De dader sloot zich op in de kliniek, hij is inmiddels aangehouden. Een man die een vrouw uit Hoorn ruim twee maanden lang verkrachtte... chanteerde, mishandelde en dwong tot seks met meerdere mannen... is veroordeeld tot 12 jaar cel. en is ontvoering, verkrachting en bedreiging ten laste gelegd. De dader verklaarde dat hij tijdens zijn gruweldaden onder invloed van drugs was. Toch heeft de rechtbank hem volledig toerekeningsvatbaar verklaard. De man moet de vrouw ook een vergoeding van 108.000 euro betalen... omdat zij permanente schade heeft opgelopen. Een man van 27 uit Landgraaf wordt verdacht van poging tot doodslag op het zoontje van zijn ex-vriendin. Hij zou de peuter een jaar geleden zo ernstig hebben mishandeld dat hij een schedelbasisfractuur opliep. De verdachte zou het jongetje hebben geschopt en geslagen, onder meer met een hard voorwerp. De verdachte zegt niet te weten hoe het kind aan zijn zware verwonding is gekomen. Er komt een herdenkingsmunt voor de vorig jaar overleden Johan Cruijff. De Koninklijke Nederlandse Munt slaat het Johan Cruijff vijfje op 20 september... tijdens de open dag van de Cruijff Foundation. Zijn familie noemt het een eer dat er een herdenkingsmunt komt. Het wordt een wettig betaalmiddel, maar voor verzamelaars en liefhebbers... worden er ook speciale zilveren en gouden versies geslagen. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten wat motregen, in het zuidwesten volop zon. Geleidelijk overal droog en op meer plaatsen zon. Maximum temperatuur vandaag 12 graden. Morgen eerst droog, later op de dag regen.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 Nieuw binnengekomen is eh, Shakira samen met eh, Maluma met Chantaye. Uit de lijst is verdwenen Tears van Louisa Johnson en um, Clean Bandit. Snelste stijger eh, deze week in handen van eh, Ed Sheeran. Shape of You, 13 plaatsen eh, gestegen. En dat in de tweede week van Ed Sheeran. En waar die is terechtgekomen, nou, dat is een hele bijzondere positie, kan ik best wel verklappen. Ik heb het uh, één of twee keer eerder meegemaakt dat een plaat zo hoog staat in een tweede week. snelste daler deze week is in handen van maar liefst drie artiesten. Alle drie acht plaatsen gedaald. Calvin Harris met This Is What You Came For. Nike met Sexual en Robbie Williams met Love My Life. Alle drie de snelste dalers met uh, acht plaatsen. Waar ze allemaal terecht gaan eh, komen, dat hoor je zo direct eh, ergens tussen ja, nu en vijf uur. Ga ik het allemaal aan je verklappen. Eh, verder eh, ja, gaan we kijken naar eh, de Nederlandse top 40. Dat zal rond de klok van half vijf zijn. En rond de klok van kwart voor vijf zullen we dan toe zijn gekomen aan de top 3 van deze week. En die is compleet anders als vorige week. Dat kan ik je wel vast verklappen. En verder natuurlijk een hoop muziek en wat informatie over de artiesten voor zover mogelijk. Eerst gaan we luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. anywhere with you. Nummer out there. Facing the hard life without no fear.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 Dat was de top 3 van eh, vorige week met op 3 eh, James Arthur. Op nummer 2 stond de Passenger met Anywhere. En op nummer 1 stond Clean Bandit met uh, Rockabye. Deze week beginnen we met een van de zittenblijvers.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 This love is like letters and bold. 30 van eh, deze week. Ellie Golding met eh, Still Falling For You. 21 weken lang eh, in de lijst en deze week twee plaatsen gedaald. En daarvoor hoorde je Calvin Harris met This Is What You Came For. Wij gaan door met de nummer 34 van deze week. Dus de Chainsmoker samen met Phoebe Ryan met All We Know. Fighting flames of fire lovers We keep wasting colors Maybe we should let this go We fall in the past, that we hold together We pass the ends that we chase forever y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.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 chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. nadie. Nadie. Nadie. Con mi cuerpo negro, puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje weer eh, terug van uh, weg geweest. Shakira is dit, een nieuwe binnenkomer van eh, deze week. Samen met Maluma. En de nummer heet Chantaye. Nou, dit nummer is zo populair dat het de snelste Spaans Spaanstalige video wordt... die meer dan 100 miljoen views weet te krijgen en dat binnen 20 dagen. En in Spanje komt de samenwerking op de eerste plaats... en ook in Argentinië groeit, groeit het nummer dan uit tot een top 3 hit. Hey, daarvoor hoorde je eh, Phoebe Ryan met de eh, uh, Chainsmokers, All We Know. We gaan nu luisteren naar de nummer 29 van deze week.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 Op nummer 40 staat Sigala samen met John Newman en Nile Rogers met Give Me Your Love. Op nummer 39 Yellow Claw featuring Jade Lauren met Love and Warm. Op 38 Calvin Harris en Rihanna, This Is What You Came For. En op nummer 37 is in handen van Calvin Harris met My Way blijven zitten op 36 eh, is Shawn Mendes met eh, Mercy. En op 35 staat dan eh, Ellie Golding, Still Falling For You. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know staat op nummer 34. En op 33 vinden we dan Ariana Grande samen met Nicki Minaj met Side by Side. Nummer 32 is blijven zitten deze week. Martin Garrix samen met Bebe Rexha in The Name of Love. En op 31 is Shakira samen met Maluma met Ch Chantaye nieuw binnengekomen. De nummer 30 dan Naked met Sexual. En op nummer 29 vinden we Mike Perry samen met Martin met eh, The Ocean. En op nummer 28 die hoorde je net Tablo met Cool Girl. De Euro, de, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 27 vinden we dan Nile Horan met uh, Maar wij gaan naar eh, de nummer 26. Vorige week binnengekomen op 35. Dit is Jax Jones met You Don't Know Me. Oh, oh, oh.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 Dan zullen we het volgende uur gaan kijken naar de Nederlandse top 40. En natuurlijk naar de top 3 van deze week, hoe die er precies uitziet. Hij is compleet anders en er zit een leuke verrassing in, dat kan ik je wel vertellen.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 Maar dit is nog afkomstig van een eh, kerstalbum. Het album van uh, eh, Pentatonics. Dit is het nummer 19 van deze week. Halleluja. Daarvoor hoorde je de nummer 20 Sam Veld, What About The Love. En wij gaan door met de nummer 18. Het ene laatste nummer van dit uur alweer. En op nummer 18 vinden we Robin Schultz samen met David Guetta en Cheat Codes. En dat nummer die heet Shadowlight. Een van de zittenblijvers van deze week. asking for is forgiveness Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling Waiting for you to give me some kind of reason Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up. With the wind, And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. Zult samen met eh, David Guetta en eh, Cheat Codes met eh, Shadowlight. De nummer 18 van deze week. Ondertussen alweer 9 weken lang in de lijst. En deze week blijven zitten op een 18e plaats. De volgende plaat is de laatste plaat van dit uur. De nummer 17. Ondertussen alweer 8 weken in de lijst. Goed voor een 17e plaats. Dus dit is Jean-Paul samen met Dua Lipa met uh, No Lie. En na het nieuws en het verkeer en het uh, commercial zijn we weer bij je terug. with the badness, look how she at.